Eck met het NOS-journaal. Russische en Canadese vliegmaatschappijen willen toeristen evacueren uit Cuba. Daarna zijn de maatschappijen van plan om voorlopig niet meer op het eiland te vliegen... vanwege de brandstoftekorten waar Cuba mee kampt. De komende dagen worden naar verwachting een paar duizend passagiers geëvacueerd. De Cubaanse autoriteiten waarschuwen deze week dat er geen brandstof meer beschikbaar is voor buitenlandse vliegmaatschappijen. Die maatregel duurt minstens een maand. Schrijver Cees Notenboom is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandse naoorlogse schrijvers. Reizen was onlosmakelijk verbonden met zijn schrijverschap. Al zat hem dat in zijn jonge jaren ook soms in de weg. Ik zit dus in Londen en Parijs of Berlijn, waar ik dan op dat moment zit. Ja. Eh, ik ben er dolgraag en tegelijkertijd denk ik, ja, wat, wat doe ik hier? Ik moet thuis zitten en aan ja. de tafel. Notenboom won meerdere literaire prijzen. Cees Notenboom overleed vandaag. Hij was 92 jaar. BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's van meerdere modellen terug wegens brandgevaar. In Nederland gaat het om 5500 auto's. Bij controles is vastgesteld dat er na veel start slijtage kan ontstaan in een magneetschakelaar. Auto's kunnen na verloop van tijd slechter of helemaal niet starten en ook kan er kortsluiting ontstaan. Het is Joep Wennemars niet gelukt om zijn tijd te verbeteren op de winterspelen. Op de 1000 meter schaatsen werd hij gehinderd door zijn Chinese tegenstander. Hij mocht de rit opnieuw doen, maar tevergeefs. Maar hij valt stil op de kruising. En de laatste bocht is de binnenbocht. Hij mocht overrijden. Hij deed dat. En dat valt hem te prijzen. Maar een bronzen medaille lijkt er niet in te zitten voor Joep Wennemars. Nee, hij rijdt nu 1.08.46. Jenning de Bo won zilver. Hij eindigde vlak achter de Amerikaan Jordan Stoltz. Het weer. Vanavond trekt een regengebied naar het noordoosten weg.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 Welkom terug bij Pop Boulevard. In de tweede uur gaan we door met het beluisteren en bespreken van Cliff Richards. Voor het tweede uur hebben we Cliff Richards-kenner Rick Seur gevraagd zijn kennis over hem met ons te delen. We beginnen het tweede uur met Ready Teddy, waarna Rick meteen iets over dit nummer gaat vertellen. Veel plezier! rock and roll, we're going down through the corner, pick up my sweetie pie. Rock and roll, baby, see the apple of my heart, I'm ready. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready to it. Rock and roll, and a flat top catch and a jungle big doll. Head to gym, two socks, I ball. Joints, really jumping the cast, you go wild. Really, really, something like that, and the floor. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready to Rock and roll. sen är dungaree dog En dur gym, do the stock Tusen de To och village går wild Tusen ville som jag dansa the ball I'm gonna dance red, red, ball. red, and red, red, up in the castle going wild. the minutes, I'm get that. Nou, welkom Rick eh, bij onze uitzending Cliff Richard. Ja, ik uh, heb daar wel even over nagedacht. dat ik nou over Cliff Richard kan vertellen. Ik weet dat mijn moeder, toen ik een jaar of dertien was, voor verjaardag zo'n een plaatje voor mij wilde kopen van Cliff Richard. Maar ze werd niet meteen begrepen in de platenwinkel. Oh mevrouw, u bedoelt Cliff jaar? En toen kreeg ik Ready Teddy. Ready Teddy? Ja, Ready Teddy, go man go. I it, I also, I'm ready. Cliff Richard eh, versie, ja. Weet je nog wat de b was, eh, Rick? Ehm, nee, maar goed, het eventjes... Eh, om erin te komen. Cliff Richard, die ken ik van eh, heel veel feestjes uit mijn uh, vroege puberjaren. We hadden we in Gelderop feestjes, dat heette een bessen. Dan eh, was het vanavond is er een bessen thuis bij Joy of bij Rick of bij Witske. En dan, vroeger zette de boerenbevolking dan een bezem naast de deur, een besem. Oh. Dan wisten ze dat er een vuistje was. Nou, en op die feestjes was de hele avond vervuld van een zinderend zwoel geluid, gebracht door Cliff Richard en de Shadows. misschien eens een keer die Elvis er tussendoor, maar ik hoor vooral het geluidstapijt van Cliff Richard en de Shadows. En dat heeft eh, geduurd tot de Beatles kwamen. Waren dat singles of LP's die je toegedraaid? Singles, nee, 45 uh, en eh, dat was uh, opwindende rock'n'roll. Maar op die besms werd ook heel veel gezwommen. Zoals dat in geldrop heette. Dus dan draaiden we meer langzame nummers. Eh, memorabel is bijvoorbeeld When the Girl is in Your Arms. Nee, When the Girl in Your Arms is the girl of your dreams. Then you've got everything. heb ik met ons bandje de Flaming Stars meegedaan aan een... Uh, uh, hoe heet dat? Een teenager show of zoiets. Eh. en daar heb ik de tweede prijs gewonnen met Lessons in Love van Cliff Richard. Oh, mooi. Maar dat is ook, uh, als ik dat nu zie voor een van mijn oudste vriendinnen, dan wordt ze nog altijd verliefd, zegt ze. first you cuddle up beside me nice and near Then you whisper all the things I long to hear That's the first lesson in love your two sweet lips on mine like this And you learn the magic of a tender kiss That's the next lesson in love mm -hmm. Lessons in love It's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you now. Then you whisper, I love you so sweetly. And i know you've learned it all completely. That's the last soon in love. Mm -hmm. Give me your all. It's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you now. so sweetly And i know you've learned it all completely That's the last lesson in love mm -hmm. Baby, love Nou, ik ben bij Cliff gekomen omdat jij wel eens verteld hebt dat eh, Cliff Richard had een oh. grotere invloed in Europa dan eh, Elvis Presley. Ja, zeker in Nederland en zeker in uh, Brabant. En moet ook niet vergeten dat hij nog de band The Shadows had. Ook op eigen kracht grote successen vieren. Ja. Op de ijsbaan, op de ijsbaan bijvoorbeeld, schaatsen op Wonderful Land van de Shadows. Ja, mooi. Oh ja, mooi. Ja, Wonderful Land. Ja, fantastisch. Ja, ja. Boeken. Ja, en eh, dat bandje wat ik, eh, dat bandje wat ik het over had, dat, met Rob, die jullie kennen, wij spelen eh, overwegend Cliff Richard en de Shadows. Toch, ja. En het was eigenlijk een soort ja, tegemoetkoming aan mij... dat er ook wel eens een nummertje van Elvis Presley en Richard tussendoor kwam. was ook makkelijk populair als filmster. Summer Holiday en The Young Ones. Young Ones. De vraag is, uh, Rick, is eh, Cliff niet muzak geworden in zijn songfestivalperiode? Is het op een gegeven moment niet gewoon verwaterd? En is hij zijn rock'n'roll roots een beetje afgevallen? Want van die setterne businesses zijn volgens mij vijf jaar interessant. Of vergis ik me, doe ik daarmee tekort? Ja. Vertel. <laughs> Hij heeft gigantisch gevarieerd eh, oeuvre. Heel veel muziek, mag je ook wel zeggen. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat tot op de, dag van vandaag gewoon eens blijven optreden. Ja. Een aantal jaren geleden, ik weet, niet hoeveel, nog geen tien jaar geleden, heeft hij een eh, album uitgebracht met allemaal uh, authentieke rock'n'roll songs. Ik heb dat toen gezien, Samen met uh, Robert de Vrouw. Ik meen in de Ziggodam. Of de Heinekenhal, wat het toen was, weet ik niet precies. En dat was een uh, eh, echte... Eh, dat stond toch echt als Robert. En dat was natuurlijk een hele, hele brave jongen om te zien. Maar we vonden het wel ontzettend ruig. Toch al, ja, ja. Ja, en... Uh, ja, wat hij een Zelfs rock'n'roll plaat gemaakt, hè? Met Move ja, zeker. Een fantastisch nummer. Ook een hele leuke tekst. Ja. En uh, het, eh, ook heel veel covers natuurlijk. Maar een beroemde eh, cover is natuurlijk Do You Wanna Dance. Ja, Do You Wanna Dance, ja. ja. Hello, dat was ook heel, heel, populair, ja. En wat ik leuk vond... Ehm, ik hoorde van een Tibetaanse arts... die ook heel veel van rockmuziek houdt. En mijn vrouw notabene albums heeft gemaakt met eh, Tina Turner. Nee? Ik ontmoet hem eh, omdat we een slaapkamer deelden op een eh, boeddhistische retraite. En die liet me weten dat de absolute rock'n'roll song voor hem was Acorn Strings van Cliff. Dus de, hebben jullie, kennen jullie dat nummer? Apron Strings? Nee. I'm gonna be tied, tied, tied, tied by your apron strings. Dus dat je vastgebonden wordt, ook de tekst, hè? door de banden van, de, eh, van het schot. Ja. Ja. Ja, dat, ja, maar ja, dat zit wel wat, wat herinneringen die bij hem boven komen als het over Cliff gaat. Let's get I got, I to your apron Here I goodnight. But do I do? I, hurry on home. But I dream about you. It's crazy, I know. But it's one of those things. I wanna da da da da da da to your apron string. Yeah, I hold my hand and burn like fire. Kiss my lips such a lucky death to find a like you. Well, I'm crossing my heart and telling no lies. So hold me real close, and close your eyes. I think you real close, like I did gleam. I wanna be tied, tied, tied, tied to a apron string. kiss you goodnight. And what do I do? Well, I hurry on home. I didn't my body you. Well, crazy I know, I just wanna go to speaking. Well, I'm over the top. Do you hate the street? heart in that little flat. Oh, go hold me close. Mm-hmm. Close your eyes. Yeah, I see you go like I've been a glitter. I wanna be tied to your apron string. En eh, ik heb ook nog, eh, nou ja, dat, ook tijdens zijn carrière, toen hij ergens tegen de 40 liep, heeft hij een eh, album uitgebracht met een orkest, een nieuw orkest na de Ceros, En dat heet Juvenile, roll Juvenile. Ik weet niet of jullie die nee. foto's hebben gezien die er op de hoed staat. Hij is fantastisch, staat hij met de super sportschoentjes in een rock'n'roll houding met een Fender gitaar in zijn handen. En dat, die plaat heb ik, eh, nou toen woonde ik net in Kastrikum, dus dat is ergens eh, begin jaren tachtig. Je heb met heel veel eh, plezier vaak gedraaid. Dus daar heeft u ook een paar hits aan ontleend. Oké. Okay. Dat vond je toen al iets van juvenile rock'n'roll. Cliff Richard. Als oude man dacht je toen. Toen was hij toch geen veertig, denk ik. Ja. Maar je had ook een hekelpunt over zijn ja, zijn seksleven en zo, dat is een beetje onduidelijk allemaal, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja daar wil hij liever niet over praten, want dat vindt hij privé. Maar ik heb de verschillende keren in de loop der jaren wel opgezocht. Samenvattend, hij schijnt wat relaties met vrouwen gehad te hebben. Een Engelse tennisster, Susan Baker of Barker, als ik het goed weet. En een grote, grote liefde schijnt Olivia St. John Olivia Newton St. John. Uh, eh, Olivia Newton-John, ja. Maar ik weet niet of, dat, uh, of die relatie geconsumeerd is. Want hij was natuurlijk een, eh, een, een brave jongen. En hij was ook heel erg in de heren. Nou, op een gegeven moment, hè? Het begin niet, maar... Nou, ik denk dat dat het begin was. Want ook Hank Marvin dat was een Jehovah's getuige. Ook al vanaf het begin. Veel kinderen. Ja, en, hij, en daarnaast heeft hij ook nog tientallen jaren samengewoond met een eh, katholieke priester. Oké, okay, dat bijzonder. En dat noemt hij dan een, steun in zijn leven. Ja. Hoe, hoe verder het ging is ook niet bekend. Hoewel hij dan ook denkt nog aan die, eh, ja, wat onduidelijke zaken, dat hij wordt echt van seksueel misbruik. Toen ik nog een jongen was. Hij ah, was. En dat was dan met een, andere jongen. Maar dus die, die aanklacht is geloof ik ingetrokken. Klopt. Ja. Heb jij hem eh, ooit zien optreden? Jazeker, die show met, eh, met het nieuwe rock'n'roll album. Oh, oké, ja. Oh, dat is weer... Hij kon het hij, kon een nummer aan. Dit nummer, dat wordt al een eeuwigheid door alle rock'n'roll gespeeld. Toen riep ik, Johnny Be Good. Ja hoor, dat was het. Ja. Maar ik hoorde ook dat Living Doll staat ook nog steeds op de playlist. Ja, Living Doll, juist, dat heb ik nog even vermoed. Dat is natuurlijk misschien wel het bekendste. En die kennen jullie misschien ook wel in de uitvoering met de jongens van... Uh, de Young Ones. Heet dat? De Young Ones, ja. Vergeef ja. ja. Ja, ja. Waarom hadden de Young Ones iets met Cliff? Wat levert het gigantisch mooi op. Een Cliff, Kijk, dat, dat eh, Cliff Richard, dat dat toch wel een soort eh, archetype is in het Engelse amusement eh, wereldje. Ja. Naast dat de Beatles. Is bedoeld of niet? Nee, je, ik herinner me dat die, die ene jongen speelt dan zogenaamd solo, hè? En dan, dan roept hij ook in dat nummer Living. Room: me playing the solo. dit nummer, We Don't Talk Anymore, van het album Rock'n'Roll Juveniles, gaat Rick nog iets verder over de leadgitarist van The Shadows, Hank Marvin. Wat overigens ook een hele interessante figuur is, Hè? Je nagaat dat hij eh, heel veel gitaristen als eerste heeft eh, geïnspireerd. En dat je ook ziet wat voor liedjes die al in die rock'n'roll nummers speelden. Toch wel, ja. En waar hij dat vandaan haalde, dat weet geen mens. Maar het tientallen jaren door eh, veel jonge gitaristen nagaan. Ja, hij, houdt altijd het uh, eh, tremolo vast. Ja. En eh, het begint eigenlijk vaak met een toon dat hij van de halve toon omhoog laat komen. En dat is, natuurlijk erg echt specifiek zijn techniek. Maar de laatste 15 jaar of 20 jaar speelt hij gypsy jazz. Hè? Is ook zo mooi dat dus hij helemaal overgegaan is op een andere stijl. En waarom was, eh, nogmaals terugkomen op het begin, Cliff Richard nou bekender dan eh, Elvis Presley hier in Nederland? Ik hier op een gerecht op. Elvis is natuurlijk nooit verder gekomen dan Amerika. Elvis was meer bekend door zijn films hier in eh, Nederland. Mijn nichtje had al die albums van al die films. Ja. Ja, je hebt hele van het Elvis-verzamelaar. Uh, oh, gosh. Nou. Nou. en er is ook een hoop te verzamelen. Maar ja, van uh, Cliff Richard ook hoor. Volgens mij uh, uit 130 uh, singeltjes, eh, alle albums in de top 10 eh, gehad of zo, ja. Onvoorstelbaar veel, ja. Ik zou graag met jullie nou even een paar van die nummertjes draaien. Ik heb natuurlijk allemaal in mijn kast staan. Ze zijn in de tijd nog prachtig uitgegeven. Opnieuw in cd-formaat. Ja. Kunnen we die ook draaien? Een paar nummers? Ja. Nou. Sorry? Move It natuurlijk. Move It. Ja, die hebben we al gedraaid, ja. Ja, uh, gewoon... Eh, I cannot find the true love. Dat is niet zo bekend, maar dat is heel uh, raar. Eh, in Spain, ken je die? In Spain? Dat is... Ja, quizás, quizás, quizás. Maria Ja. Waar, waar hij ook dingen doet met marimba en zo. Zijn stem leent heel goed voor Zuid-Afrikaanse genres. Een fijne ja. plaat. Ja, wat, wat voor nummers allemaal, jongen. Dat is niet aan het beginnen naar nou, Do You Want Dance. Maar ook, eh, ook die langzame nummers, dus, hè. When the Girl in Your Arms en eh, The Lessons in Love. En wat ik zelf altijd speel, om een beetje warm te draaien, is Travel eh, Traveling Light. Dat speelt hij ook nog altijd. Als je op YouTube kijkt, speelt hij zelfs gitaar bij tegenwoordig. traveling so fast, my feet ain't touching the ground. nothing at all got nothing. het is wel een van de grote van eh, de popmuziek. Ja, het is geen echte rocker, toch? Ja, Zeker niet. Ja, jawel, net zo'n rocker als uh, eh, op Ja, je moet wel kijken, als je die, die oude nummers op YouTube ziet, vind ik wel, hij heeft in zijn houding toch wel de rock'n'roll attitude. Ja, toch? Zoals je daar staat en zoals je weet. Ja, het is een soort spanning, en soort tegelijk. Nee, hij scoort toch wel hoog bij mij, hoor als ik mijn lezen zo eh, overzie. De muzikale invloeden. Ja. Nou, Jerry Lee Lewis bovenaan. Ja. dan de Mopie Brothers. En dan uh, Cliff Richard. Dat wil ik ook wel niet zeggen, maar toch wel... Um, bij de invloedrijke artiesten in de top 10, ja. Toch wel, ja. Ja, ja, we natuurlijk. Daarna is een tijdje weggevraagd geweest door de beatmuziek. En wat je ook niet moet vergeten, het was ook al een man van de wereld. Hij huis naar Barbados, waar hij met die priesters aan woonde. Maar hij heeft ook eh, in Portugal een heel goed lopend eh, wijndomein. Oh. Waar hij ook vaak is. Ja. Oké, ja. Ja, ze zeggen dat hij ook een beetje extra in exile is gegaan toen die zedenzaak eh, begon te lopen. Ja. Waar hij natuurlijk helemaal niet happy mee was. En het heeft hem behoorlijk toch al... al... Opgebroken, hè? Ja. Maar hij heeft nooit nog iets anders natuurlijk. Hij heeft nooit eigen repertoire eh, geschreven, hè? Jawel, hij heeft wel enkele nummers geschreven, hoor. Ja? Ja, niet dat ik weet eigenlijk. Zelfs Opus heeft, heeft eigen nummers geschreven, hè? Zoals nou, één keer. hoor. Is dat niet van hem? Hij heeft zelf geschreven, nee, toch? Suspicious Mind? Love, Love Me volgens mij. Oh. Maar dat was ook nog een eh, traditional nummer. Nee, uh, Denk aan van die nummertjes. Ja, dat was typische Cliff-nummers, Een beetje tussen rock'n'roll en pop in, zoals Please Don't Tease. Ja, maar dat is bijvoorbeeld door Bruce Welsh geschreven. De ritmegitarist van de Shadows. Ja, de ritmegitarist, hè? Ja, Bruce Welsh. Dat doet me dan denken, Pieter. Je hebt een keertje die muziek van uh, de Shadows heel treffend omschreven. Jij vergeleek vergeleek ze met Hergé. Hergé tekenaar, overtekenaar. En jij zei, ja, de sheriffs zijn voor mij de, klare lijn in de muziek. Wat leuk dat je dat nog weet. Ja, ik vergeten. vond ik ook heel treffend om te Ja. Ik heb het voorbeelden van nummers die Cliff zelf heeft geschreven. Bachelor Boy heeft hij medegeschreven. oké. Met Bruce Wells. Oh ja. Don't Talk to Him. Ook door Bruce Wells en Cliff Richard. Oh ja. Dat staat op dat album uh, eh, eh, uh, eh, Rock'n'Roll Juvenile. oké. Ja, ja. And I Love You Forever Today is door Cliff Richards en James Collier geschreven. Dat zeg me niet eens wat. Nee. I Love You Forever, nee. Maar het meest bijzondere nummer wat hij heeft opgenomen ooit... en wat ik meteen ook het allermooiste vind... dat is met Van Morrison duet. Oh ja. God shines his light on me dat zelfs als atheïst is dat genieten. Die twee stellen bij elkaar, ja. de zin die erin zit. Ik heb het vast wel eens een keer voor jullie gedraaid. love of God shine a light on me. Open up my eyes so I can see. When I look up in the darkest night, then I know everything is gonna be alright. In deep confusion, in great despair, when I reach out for help is there when I am lonely as I can be, and I know that God shines His light on me. Reach out for Him, reach out for Him. He'll be there. He'll be there. Within your troubles, within your troubles, you can share. You can share. If through get the blessing, yeah, from above, from above. Heals the sick, yeah, he heals the lame. Says you can do it too, in Jesus' name. I lift you up and he turns you around, and I put your feet back the sick, he heals the lame. And he says you can heal them too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around. Puts your feet back on. Your feet back. Your feet higher ground En twee keer met het Songfestival natuurlijk, hè? Ja, ja dat is dan... Uh... Nee, was dat op het Songfestival? Door Doc Anymore? Oh, en dan uh, met Rex dan. 38 en 32. Ja. Vergeet het dan zo snel mogelijk. Ja, daar vond je niks? Nee? Dat is middle of the road, maar dan echt middle of the road, ja. Ja, ja, ja. Maar dat had hij toch niet nodig en dat hij dan toch meedoet? Ja, nou, hij scoorde wel graag, denk ik. Kijkt ook heel graag terug op herinneringen. Die shows tegenwoordig ziet het. Vind je het movie eh, nog wel eens in eh, dat soort nummers. Ja. Hij is natuurlijk heel lang een goede shape gebleven. Hè? Ja, nog steeds wel, ja. ja. Maar toen de Beatles kwamen is het eigenlijk een beetje uh, bergafwaarts gegaan. Of andere richting op of zo. Uh, Anders. jaarbuis. Toen kon die ook in musicals terecht. Oh, oké. Okay. Daar, weet ik, helemaal niks van. nee, ik ook niet, maar... Musicals in terrein daar. Dat geeft een... Uh, daar wat leuk, toch, hè? Uh, summer Holiday? Ja, Summer Holiday. Eh, de Je hebt ja. Bob zien, die film, of niet? Zeker weten. Ja, wij niet, hoor. Dus eh, stukjes eruit, stukjes... Ja, dat is nog voor Help en voor, uh, hoe die andere films van de Beatles. Nowadays Night, ja. Een paar jaar daarvoor, twee, drie jaar daarvoor. Dus hij is eigenlijk de grondlegger van de filmmuziek, ja. Hoewel Elvis Presley natuurlijk, hè? Ja. ja. ja. hij begon als de Engelse Elvis, hè? Ja, zo is hij wel gepositioneerd, ja. Maar hij was een groot fan van Little Richard, hè? Vandaar zijn achternaam, heb ik begrepen. Is dat waar? Ja. Dat zeggen ze, ja. Cliff maken met, uh, uh, want hij heet heel anders, hè? Hij heet geen Cliffhanger, ja. En Harry Webb of zoiets, hè? Ja, zoiets, ja, Geboren in India. In India geboren? Ja, en hij eh, was nogal wat uh, discriminatie ondervonden toen hij in Engeland kwam. Oh. Voordat hij beroemd is. Ja, oké. Laatste vraag, Ik denk dat hij volgens mij is, is er weinig over Cliff geschreven en gepubliceerd er zijn natuurlijk van alle grote mensen, vaak eh, maken de biografieën schrijven, maar op een of andere manier is of zijn privéleven niet interessant, of hij heeft het zo buiten publiciteit gehouden. Want de doorslaggevende biografie van Cliff is volgens mij nog niet nee. geschreven. Nee. Het is interessant, het zegt wel iets over hem. Nou, misschien wel omdat hij continu zo'n publieke figuur is geweest. En toch ook een beetje, eh, ja, wel eendimensionaal. Alleen dan het, eh, de, alleen de, het raadslachtig seksleven. Maar dat valt weg tegen zijn, eh, zijn naar buiten toe een oprecht overtuigd christen te zijn. Hij heeft ook heel veel uh, christelijke liedjes gezongen natuurlijk. Ja. ja, zijn houding, zijn houding ten opzichte van zijn eigen werk... was het misschien ook een beetje onduidelijk. Want hij werd natuurlijk gewaardeerd als rockster, als, bijna ook als wel een soort van sekssymbool. En dat, dat heeft hij misschien te weinig oog voor gehad, want het is toch wel verwaterd zijn carrière. Hij had het ook, eh, zoals andere mensen dat wel, artiesten dat vasthouden, want die weten hoe er naar ze gekeken en geluisterd wordt. Ik heb het idee dat hij daar niet, hij wilde gewoon graag op het podium staan, maar wat ja, er ja, met grote gemak. En hij was toch wel een, een, een seksidol. Ja. Toen hij begon. Dat heeft hij, ja, waarschijnlijk ook door dat geloof, en weinig, uh, ja. weinig relief aan gegeven. Nou ja, ik bedoel, je weet, Bob Dylan heeft ook een gelooftijd gehad. En, en, en Prince ook. Die was ook zijn leven gelovig. Maar ja, Jehovah's getuigen, dat is ook wel... Eh, ik weet niet of hij zo streng was. Die getuigen, maar eh, geldt natuurlijk wel eh, in de buurt van Angry Marvin en ook van Van Morrison, die ook een hele gelovige man is. Oké. Okay. Riek, hartelijk bedankt voor deze inbrenging over eh, Cliff Richard. Samenvatting, Cliff is voor jou een... Cliff is voor mij een cliffhanger, maar hij is altijd in staat om weer dat oude, pure rock'n'roll gevoel bij hem op te roepen. En soms draait dan ook nog wel eens. Als ik echt zuivere rock'n'roll wil horen, dan draai ik Cliff in de Shadows. En dan, aan het eind van dit Pop Boulevard programma over Cliff Richard... een medley van de nummers die in het programma ook aan bod zijn gekomen... maar nog niet gedraaid zijn. Piet bedankt, Rick bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer. man, oh baby. Do you wanna dance? Well, do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and hug me all through the night, oh baby. María no más es tu nombre y tal vez no sabrás que prefiero que te alames tan solo María, María no más. María no más, Te pregunto qué secreto tendrás. Que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, tú no sabes qué dichoso miras. Si me dices que eres mira mi dulce María, María no más. María, María. no más. Me pregunto qué secreto tendrás, que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, a mi lado muy feliz vivieras juro que yo quiero tan solo a María, María no más. María, María no más. María, María, María, María, María. until my dying day.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 Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Congratulations and celebrations relations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. A to all our friends, to the music that never ends, to the people. Baby power to you and me.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 Levi